uur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht bij de Alfredkerk Driel 3. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Alfred Weidewormer 3. A9 ook maar Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 5. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 kilometer. A15 Rotterdam Europoort bij Spijkenissen 2. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Krooswijk ook 2 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 2. Op de N14 Noordelijke Randweg van Leidschendam naar Den Haag. Bij Voorburg 2 kilometer. Door werkzaamheden deels op de N57 Brouwersdam-Rotterdam. Bij de Afritbrielen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 ZFM. ZFM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9 FM.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

C'est...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 谁挂？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 sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas?